Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In Heerlen het loon helemaal gesloten omdat een deel dreigt in te storten. Eergisteren werden al 10 van de 50 winkels ontruimd. Volgens burgemeester De Pla is de situatie afgelopen avond ernstig verslechterd... omdat de parkeergarage onder het centrum steeds verder verzakt. De appartementen boven het centrum zouden geen gevaar lopen en worden ook niet ontruimd... maar bewoners mogen wel op kosten van de gemeente naar een hotel. De Franse president Sarkozy vindt dat eurolanden meer bevoegdheden moeten overdragen aan Brussel. Ook Frankrijk moet zich neerleggen bij het inleveren van een deel van de soevereiniteit, zei hij. Tegelijkertijd wil de Franse president dat Duitsland instemt met een grotere rol voor de Europese Centrale Bank. Maandag praten Sarkozy en bondskanselier Merkel verder over een oplossing voor de Europese schuldencrisis. De Britse presentator van het autoprogramma Top Gear, Jeremy Clarkson, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn opmerking over stakende ambtenaren. Hij zei dat ze voor de ogen van hun familie zouden moeten worden doodgeschoten. Duizenden mensen dienden een klacht in bij de BBC. Clarkson zegt dat hij niet had verwacht dat zijn opmerking zo serieus zou worden genomen. De Gouden Radioring voor Beste Radioprogramma is dit jaar gewonnen door het 3FM-programma Extra Weekend. De zilveren radiosterren voor beste radiomakers gingen naar Annemieke Schollaert en Gerard Ekdom. Ook zij werken voor 3FM. De Gouden Radioring en Zilveren Radiosterren zijn jaarlijkse publieksprijzen voor radioprogramma's en radiomakers. Afgelopen avond werden ook de vakjuryprijzen uitgereikt, de Marconi Awards. BNR Nieuwsradio kreeg de Marconi voor beste zender. En 3FM-dj Sander Hogendoorn won de Marconi voor aanstormend talent. Eerder al ontving Lex Harding de Marconi Oeuvre Award. Het weer, op veel plaatsen regent het. Temperatuur daalt vannacht tot zo'n 6 graden. Komende ochtend trekt de neerslag weg en klaart het soms wat op. Maar in het kustgebied kan toch nog een bui vallen.